Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Uit de reacties op de maatregelen in het vijfpartijenakkoord blijkt vooral bezorgdheid over de koopkracht. PvdA-leider Samson zegt dat de maatregelen er hard inhakken bij mensen met een laag inkomen of mensen die zorg nodig hebben. De vakcentrale FNV vindt dat met het akkoord de koopkracht wordt gesloopt. Maar het CNV noemt het pakket redelijk afgewogen. Directeur Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds noemt het extreem belangrijk dat Nederland volgend jaar het begrotingstekort terugbrengt tot onder de 3%. In Nieuwsuur zei ze dat hoge tekorten in combinatie met weinig tot geen groei niet vol te houden zijn. Lagarde zei ook dat ze hoopt dat Griekenland niet uit de euro stapt en dat ze denkt dat de Griekse crisis tijd kost. Het ministerie van Defensie wil elf Chinook transporthelikopters kopen. Dat schrijft minister Hille in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe helikopters kosten samen 250 miljoen euro. Nieuwe helikopters kopen is volgens Hille uiteindelijk goedkoper dan de oude moderniseren. De Spaanse koningin Sofia heeft een bezoek aan Groot-Brittannië afgezegd wegens de kwestie Gibraltar. De koningin gaat niet naar een lunch morgen bij het 60-jarige regeringsjubileum van koningin Elisabeth, omdat de Britse prins Edward en zijn vrouw in juni Gibraltar bezoeken. Spanje vindt dat Gibraltar bij Spanje hoort en moet worden teruggegeven. Morgen begint in Camp David een bijeenkomst van de acht grootste industrielanden. De G8-top is de eerste voor onder andere de nieuwe Franse president François Hollande. In plaats van de Russische president Poetin komt voormalig president en huidig premier Medvedev. De top zal grotendeels gaan over de eurocrisis. President Obama heeft een medaille toegekend aan een militair die in 1970 in Cambodja is gesneuveld. De man krijgt de Medal of Honor, de hoogste militaire onderscheiding, omdat hij zwaar gewond nog de levens van enkele medesoldaten heeft gered. Het weer, afwisselend zon en wolken, in het noordoosten kan een bui vallen, het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. E er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort en de A28 tussen Utrecht en Amersfoort.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 Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting on your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really use a shoulder.